Citydijkers met het NOS-journaal. Opnieuw moeten asielzoekers bij het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel... de nacht doorbrengen op een stoel. Het gaat om 100 mensen die zich willen aanmelden... en vannacht moeten slapen in de wachtruimte en de recreatiezaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers hoopt dat er niet nog meer mensen in Ter Apel aan zullen komen... Want want op een gegeven moment raken ook die ruimtes vol... en zou het in theorie kunnen dat mensen vannacht buiten moeten slapen... Dat dreigde vorige maand al eens te gebeuren... omdat het aanmeldcentrum toen ook al overvol was. Door het hele land zijn 600 extra opvangplekken gecreëerd. Die hebben volgens het COA een week verlichting kunnen brengen. De EU komt met een vrouwenquotum voor de Europese bedrijfstop. Dat betekent dat de leiding bij Europese, Europese beursgenoteerde bedrijven... voor 40% uit vrouwen moet bestaan... Vooral bedrijven in landen als Cyprus, Estland en Malta... zullen, aan, eh, zullen het aantal vrouwen in de top flink moeten opvoeren... om te voldoen aan de gemaakte afspraken. Het Europese parlement heeft felle kritiek op de plannen om Polen 35 miljoen euro coronasteun te geven. Eerder kreeg Polen dat geld niet, omdat er zorgen zijn over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Vorige week ging de Europese Commissie toch om. Er zouden genoeg voorwaarden zijn gesteld, maar het parlement vindt die niet streng genoeg. Jong Oranje is een stap dichter bij plaatsing voor het EK voetbal. In Almere werd het in de kwalificatiewedstrijd tegen Jong Gibraltar 6-0. Bij de rust was het nog 0-0, maar in de tweede helft werd er volop gescoord. Jong Oranje speelt nog één wedstrijd, zaterdag tegen Jong Wales. Bij winst is Nederland zeker van het EK. Het weer vannacht droog en tussen de 8 en 13 graden.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 Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes.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 veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zever, vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Besef de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pauze zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rijd ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.